your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Jarno van der Wielen. Kijk, soms heb je gewoon dingen in de agenda staan dat je denkt van ja, verjaardag van mijn tante Babs. Totaal geen zin in, weet je wel. Honderd keer weer diezelfde vraag, hoe gaat het op werk? Heb je nog steeds een vriendin, dat soort gezeik. Maar je hebt ook zo'n momentje iedere week in de agenda staan. Dat is feest! En dat is nu al 8 minuten begonnen. Tussen 12 en 1 bepaal jij de playlist hier op Slam. Mix Marathon Request, het leukste uurtje van de werkweek. Dus kom maar door. Wat is je favorietje? Hielke Boersma, mix hem graag voor je erin. We beginnen met High On Me van Rossi. So to this life. Go like sweet tea Wat een lekkere track blijft er toch. Disclosure en Anderson Paak No Cap. Aangevraagd door Marco via de app van Slam. Welkom, samen vullen we de USB-stick van onze DJ Hielke Boersma. mijn naam is Jarno, ik ga naar Lucas. Lucas, goedemiddag. Goedemiddag. Mag ik jou feliciteren met je eerste kick die je ooit gegeven hebt? Ja, dankjewel. Vorige eh. week een schoolfeest. Een schoolfeest, kijk eens aan. Want eh, de ambitie is altijd al geweest om DJ te worden? Ja, zeker, zeker. Oké, eindelijk die stoute schoenen aangetrokken. En hoe was het? Viel het mee? Viel het tegen? Ja, super vet. Ja, echt heel vet. De artiest daarna viel echt zeer tegen. Dus eh, ik heb het goed gedaan volgens mij. <laughs> Oké, je bestelt jezelf al gelijk als de beste van de avond. Heel goed. Heel goed, heel goed, heel goed. hey, wat is nou echt eh, die vloervuller geweest? Ja, Fisher met Losing It uh, er wel goed op. Fisher en Losing It. Oh ja, je zei draai maar iets van Fisher, dus we ja, hebben gekozen voor Atmosphere. Is dat ook goed? Is dat ook een goede vloervuller? Ja, Oké, nou lekker. Gaan we die erin gooien. Hey Lucas, eh, wanneer staat de volgende kick gepland dan? Nog geen idee, maar eh, hopelijk snel. Nou, doe even een uh, plugmomentje. Waar kan ik naartoe mailen als ik jou wil boeken? ik kom later bij je terug. <laughs> Hartstikke goed, geef ik het weer door. Lucas, dankjewel. Hoi hoi. I will give you the world. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you it's You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style, and I love Christian Dior. The new bottle. van Nederland 4 natuurlijk met de Slam Mix Marathon. Met straks nog Rehab onder andere in de boot. En de hele line-up check je via slam.nl. Dit uur bepaal jij de playlist Mix Marathon Request. Met nu Van Hanold, Diplo en On My Mind. Disco Machine, de remix van Diplo en On My Mind. Mix Marathon Request, kom maar door. Wat wil je horen? Ik ga naar Chef Houthandel. Ik ga naar Mike. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, lekker bezig eh, met de pauze. Eh, wat ben je aan het doen? Is vrijdag nog een speciale lunchpauze? Eh, nee, nou, nou, ik ben nu net aan het beginnen. Oh, je bent, weer net, je bent net, net aan de bak. Oké, oké. En hoe lang moet je nog? Tot vier uur. Oh, dat is toch prima te doen, Mike? Heerlijk. Lekker zeg. Hey, en ben je een beetje een dansjongetje of ben je ook echt een houten klaas? Nou, ik ben echt een houten klas. <laughs> Dan heb je een goed beroep uitgekozen. Nou, we gaan toch een beetje proberen die heupjes los te krijgen. Welke track wil je horen? Eh, Sharky. Trompetisto, gaan we erin gooien, man. Dankjewel. Yo, dankjewel. I found this DJ. I tell him, is my trompetisto? I was in disco. with trompetisto. I was in disco party in San Francisco. DJ play songs. sounds with trompetisto. Oh my god. I have limo to pick me up when I go to club. I have people hit me up when I go fast up. I get champagne. I want a train. Yes, I do party hard. I go insane. Oh no. This party moves so much. is the life I chose. Oh no. Where is my trompeta? I was in disco party in Monte Cristo. DJ plays he was house with trompetisto. I was in disco party in San Francisco. DJ plays he was house with trompetisto. Oh my god. I come from far. I go by cars, I buy the whole bar, oyster and caviar. I go to party island for some disco violence. They come to me for guidance, but I dance in silence. Oh no, this party moves so much. Oh no, I don't know where to go. Oh no, this is the life I chose. Oh. Where is my trompeta? I was in disco. met de Queen of Trends van dit moment. Kiki. Zometeen hoor je trouwens nog de nieuwe Grand Slam. ik kan alleen maar zeggen, he's back. The Queen. Sorry, the King of Trends. Wie het is, je hoort het zometeen. Maar we hebben er lang op moeten wachten. Eerst de laatste van Mix Marathon Request. Vaak binnengekomen en het moet ook wel. Want een paar uur geleden is bekend eh, geworden dat eh, René Karst... de feestzanger op 59-jarige leeftijd is overleden. Gewoon in zijn slaap. En is niet meer wakker geworden deze ochtend. Wat best wel shocking is. Best wel onverwacht. En als je dan toch een request-uurtje hebt... en het komt vaak binnen... dan moet je toch een ode brengen aan René Karst... die zoveel feest heeft gebracht. Dus laten we afsluiten met die legende... en met dat feest wat uit zijn gitaarstem kwam. en me vroeg. En of ik had gedronken en ik dacht net genoeg. Maar soms zijn er van die feestjes, dan zeg je toch geen nee. Maar ze draaiden daar een nummer en dan drink je vrolijk mee. Ze zongen na na na na na na en daarna moest hij leeg. In één keer naar binnen tot ik een nieuwe kreeg. Het leven is te kort om nuchter te blijven. Dat zei mijn opa vroeger al en mijn opa had gelijk kort om nuchter te blijven. En dat is dus de reden dat ik op Europa lijk. na na na na na na. na. plaatje voor de sfeer was de laatste dit uur van Mix Marathon Request. Gemixt door Hilke Boersma. En rest in peace René overleden deze ochtend op 59-jarige leeftijd. Zometeen nog in de mix marathon een uur lang vaste prik Rehab komt eraan. En eerst natuurlijk een vast momentje. Wat is de populairste track voor komende week? En ik kan alleen maar zeggen... He's back. En dan hoor ik je denken, hij is toch nooit weg geweest? Nou ja, hij is eigenlijk een soort van weer terug met een comeback. Chesto. Begin deze week ineens op zijn Instagram alles verwijderd. Al zijn foto's, alles was weg. Maar een logo, dat bleef staan. Eén logo, dat was het enige wat te vinden was op de Instagram-pagina van Chesto. En dat logo kennen we dan weer uit 99. Dat oude trans-logo van Chesto. Dus iedereen werd gek. Iedereen dacht van, gaat hij weer die oldschool brengen. En dat heeft hij zeker gedaan, want hij is terug met nieuwe muziek samen met Force. En het is gewoon weer good old Chesto. En natuurlijk is het de populairste van komende week. Dit is Bring Me To Life. Slam.